Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op zo'n 10.000 plekken kunnen mensen stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Dus wie komt er aan de macht in je eigen provincie? En wat moet er gebeuren met water en natuur in je omgeving? Daarvoor mag je twee stembiljetten invullen vandaag. Dit meisje uit Utrecht heeft gekozen voor een partij die veel aandacht heeft voor de woningnood. Ik woon nu nog bij mijn ouders thuis en ik zou wel graag in Utrecht willen blijven wonen als ik eenmaal uit huis ben. Luna van 18 uit Den Haag gaat nog een stap verder. Zij zit samen met een groep jongeren de hele dag in het stembureau als vrijwilliger. En dat niet alleen. We hebben drie stembureaus eh, in Den Haag overgenomen door jongeren. Zodat we het aantrekkelijker maken voor jongeren en jonge mensen om te gaan stemmen. Eh, en daarvoor hebben we campagne gevoerd. Eh, samenwerking met bijvoorbeeld ook scholen. Bij overstromingen in het aardbevingsgebied in Turkije is iemand om het leven gekomen. Na de aardbevingen kregen bewoners containerhuizen en tenten. En een van die containerwoningen is door de overstromingen door het water meegesleurd. Ook staan de tenten in het water. Treingedoe in Zeeland. Door een verzakt spoor bij Bergen op Zoom rijden er al de hele ochtend veel minder treinen tussen Vlissingen en Roosendaal. Rond deze tijd gaat ProRail de boel fixen. Dan kunnen er een uur lang helemaal geen treinen rijden. En een bijzonder verhaal uit Japan. Daar is een politicus die een jaar geleden werd verkozen, geschorst. En dat is niet omdat hij altijd te laat kwam, vertelt correspondent Anoma van der Veren. Hij is gewoon nooit komen opdagen. Nou, hij is meerdere keren is hij gewaarschuwd. Hij, hij kreeg nog een laatste waarschuwing zelfs, een, maand geleden. Van kom je excuses aanbieden in het parlement, hier in Tokio natuurlijk. Eh, in plaats van dat hij naar Tokio toe ging, heeft hij uit het buitenland een video excuses opgestuurd. Ja, dat werd natuurlijk niet geaccepteerd. Dus vanaf vandaag is hij eh, officieel het parlement uitgegooid. De geschorste politicus is een bekende YouTuber in Japan. Hij zou bang zijn dat hij wordt gearresteerd zodra hij het parlement inloopt vanwege een fraudezaak tegen hem. Dan nog het weer, vandaag een paar buien, verder een zonnetje en een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A27 Almere-Utrecht. Tussen almere Houtenhuizen staat 4 kilometer.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 Play. In dit programma ook aandacht voor de klassiekers. rock pre-rock'n'roll repertoire uit de jaren 40 en 50. Puikenvoorbeelden daarvan zijn Walking in the Rain en Hit the Road Jack. Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. don't you 1985 is het jaar waar alles om draait in deze aflevering van Triple Play. In dat jaar overleden Willy Alberti, Sir Sourier en Ricky Nelson. Een eerbetoon in de vorm van de glimlach van een kind, Dominique en Garden Party. Jij bent zo wij zegt een kind, jij bent zo grijs. Dat zegt een kind dostali. Triple Play. Triple Play. Dominique et Nick s'en allaient tout simplement. Dieu, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique et Nick, s'en allaient tout simplement pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique et Nique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté. Dominique, est enflamma de toute école, Fils et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs. Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. Chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer, et deux anges se présentèrent portant de grands pains dorés. Dominique, et nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés. Dominique et nique, nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant chemin en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique, mon bon père, regarde-nous simples et gais pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. garden party to reminisce with my old friends. A chance to share old memories, play a song again. When I got to the garden party, they all knew my name. everyone, so you got to please yourself. People came from miles around, everyone was there. Yoko brought a walrus, there was magic in the air. Over in the corner, much to my surprise, Mr. Hughes hidden Dylan's shoe. my lesson well. I see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da, la da da da. Play them all the old songs Thought that's why they came. no one heard the music. Didn't look the same. I said hello to Mary Lou. She belongs to me. When I sang a song about a honky tonk, it was time to leave. But it's alright now. Learn my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. A lot da da, a lot da da da. Someone opened up the closet door, and out stepped Johnny "Be Good. Playing guitar like a ring and a bell And looking like a should Now if you gotta play a garden party I wish you a lot of love But if memories were all I say I'd rather drive a truck And alright now I've learned my lesson well See you please everyone, so you got to please yourself. La da da, la da da da, la da da da. And it's alright now, yeah. I learned my lesson well. everyone, so you got to please yourself. Het elfde studioalbum Night Shift van de Motown-groep The Commodores wordt ondersteund door de titelsong, een oprecht eerbetoon aan wijle Marvin Gaye, waarvoor ze een Grammy Award hebben gewonnen. Voordat het zover is, luisteren we eerst naar The Woman in My Life en Layback. Play. Toppers van toen. In de rubriek Sterren van Toen blikt Kees terug op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. Waarom fluister ik je naam nog werd een grote hit voor Benny Nijman in 1985. De song is afkomstig van het album Met Zwarte Goud, waar ook La Mama en Het Land van het Zwarte Goud op zou ik jou kunnen vergeten? De jaren zijn voorbij gegleden, voorgoed verdwenen in de tijd. En dromen, ik zal wel altijd blijven dromen. Je hebt me alle hoop ontnomen het is gewoon verleden tijd. Mm. Maar waarom fluister ik jouw naam nog? Hoor ik steeds je stem? Ik zie je levensrood hier staan nog, omdat ik niets vergeten ben. Waarom ruik ik steeds jouw geur nog? Of je bij me bent? Wat is er toen met mij gebeurd, toch? Ach, had ik jou maar nooit gekend. gaat gewoon zijn gang, mijn leven. Maar soms verlang ik toch heel even. Verlang ik even weer naar jou. Verloren, ik heb de moed al lang verloren. We wisten beiden van tevoren dit niet eeuwig duren zal. Mm. Maar waarom fluister ik jouw naam voor Hoor ik steeds je stem? Ik zie je levensgroot hier staan. Omdat ik niets vergeten ben steeds jouw geur Of je bij me bent Wat is er toen met mij gebeurd oh? Ach, had ik jou maar nooit gekend Made in Holland tot volgende week. Dag. Zij heeft de trots van een vorstin En toch zegt iedereen La Zij is de moeder wijs en goed van kinderen met zigeunerbloed. Waar ook haar onderdanen zijn, verstrooid als zand in de woestijn. Ze voelen hoe, dat weet men niet, het lijkt alsof men het ziet. En de karavaan vertrekt, komt overal vandaan. La, la, la, berg in het ravijn. Zij moeten bij La Mama zijn. Dit wordt de laatste reis. La Mama. En elke voerman maand tot spoed. Men weet, men voelt in elke stoet. En zacht weemoedig klinkt een lied van stil verdriet. Ave Maria. mama wacht, dat voelt een kip. Ze gaan gedragen door de wind, zoals het altijd is gegaan. Ze komen overal vandaan. Ze zijn op tijd, staan om haar heen. Ze lieten haar zo vaak alleen maar nu is iedereen bij mama. Haar zwarte haar werd zilvergrijs. Haar hart was mild, haar liefde wijs. Het afscheid valt haar nu niet zwaar. Ze kwamen allemaal voor haar. Nog eenmaal dwaalt haar blikkend rond, laat Giorgio eens een vagebond en Mario de gitarist, la mama heeft ze zo gemist.